12 uur. Jan van der Putten met het NOS klaar voor vertrek naar Nederland. Morgen vliegen ze vanuit Maryland in het oosten van de VS naar de vliegbasis Leeuwarden. Daar landen ze morgenavond om ongeveer 8 uur. Defensie heeft in totaal 37 Joint Strike Fighters aangeschaft als opvolger van de F-16. Op de Mount Everest zijn op dit moment zo'n 30 bergbeklimmers ziek. Ze hebben vooral last van bevriezingsverschijnselen. Zaterdagnacht overleed de Nederlandse klimmer Erik Arnold. Hij had hoogteziekte. Ook een Australische alpiniste overleed op de Mount Everest. Het is nog altijd onduidelijk of Taliban-leider Mullah Akhtar Mansour is gedood. Een hoge Taliban-commandant bevestigt dat hij omkwam bij een droneaanval. Maar volgens een andere Taliban-verklaring is hij nog in leven. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat Mansour is omgekomen. In Oostenrijk is de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen aan de gang. De strijd gaat tussen Norbert Hofer van de rechtspopulistische FPÖ e en Alexander van der Bellen van de Groenen. Hofer maakt de meeste kans. Zijn campagne is vooral gericht tegen de vluchtelingenstroom en de islam. Bij een muziekfestival in het westen van Oostenrijk zijn twee mensen doodgeschoten. Elf mensen raakten gewond. Volgens de politie kreeg een man op het festivalterrein ruzie met een vrouw, pakte een vuurwapen en schoot om zich heen. Het festival in de plaats Nensing was georganiseerd door een motorclub. Het dodental na de vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot zes. Een dorp aan de voet van de vulkaan kreeg de hete aswolk over zich heen. De slachtoffers waren aan het werk op het land toen de vulkaan uitbarstte. In een dierentuin in Chili heeft een verwarde man geprobeerd zelfmoord te plegen tussen de leeuwen. Hij trok al zijn kleren uit en klom het leeuwenverblijf in. Toen twee leeuwen hem aanvielen werden ze door bewakers doodgeschoten. De verwarde man raakte zwaar gewond. Het weer nog, buien, wordt 16 tot 22 graden. Ook morgen regen, vooral in de oostelijke helft van het land.